Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De demonstratie vandaag in Hongkong is vreedzaam verlopen. Voor de elfde zondag op rij ging een grote menigte de straat op. Dit keer waren het er honderdduizenden. De organisatie zelf heeft het over 1,7 miljoen mensen. Er was toestemming gegeven voor een bijeenkomst in een park, niet voor een mars. Maar toen het park overvol raakte zijn de betogers toch door de straten in het centrum van Hongkong gaan lopen. De afgelopen week kwam het een aantal keer tot felle botsingen tussen demonstranten en de politie, vooral op het vliegveld van Hongkong. De organisatie van de protestbeweging had opgeroepen om de actie van vandaag vreedzaam te houden. De protesten zijn vooral gericht tegen de groeiende invloed van China op de voormalige Britse kroonkolonie. In Amersfoort heeft een man een verkeerslicht uit de straat gerukt met een verrijker. Dat is een soort heftruc. Daarna is hij gevlucht. Op een video van een voorbijganger is te zien hoe de man naar achteren rijdt... met het verkeerslicht aan de vork. Mogelijk in de hoop het ding kwijt te raken. Als dat niet lukt, stapt hij uit en rent hij weg. De politie van Amersfoort is naar de man op zoek. Het is onduidelijk waardoor de verrijker tegen het verkeerslicht reed. In Lage Vuurse bij Baarn kon vandaag een condoleanceregister worden getekend voor prinses Christina. Ze overleed afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd. Het condoleanceboek voor Christina ligt in de kerk naast kasteel Drakenstein... waar haar zus, prinses Beatrix, woont. Er kwamen veel mensen die Christina persoonlijk hebben ontmoet... of die haar muzikale talenten bewonderden. Ook morgenavond is de kerk open voor mensen die hun steunbetuiging willen achterlaten. Prinses Christina wordt komende week in besloten kring gecremeerd. Het weer. Vanuit het westen klaart het geleidelijk op, al blijft een buitje mogelijk. Morgen wisselen wolken en, zon elkaar af en blijft een kleine kans op een bui. Het wordt dan een graad of 21.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 Waarvan de titelsong nu scherp staat. Ik wens je weer ontzettend veel luisterplezier. and finding meaning in whatever leaves us colder takes courage that is often slipped away. The morning comes too early, it's always eager to rip apart our dreams and the fragile peace within. Somehow we're both mildly ruined in mortal Caps gaan de liedjes op dit album over zijn emoties en zijn ontmoetingen gedurende zijn leven. Ofschoon Caps muziek stevig verankerd is in de traditionele country, gaat die andere invloedssferen niet uit de weg. Brand New Dance en Babe I've Got To Go staan ook op dit nieuwe album. crossroadsmusic.nl ook de vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand en de original van deze week. Ook muziek van eigen bodem komt aan bod. Hoe breed country in werkelijkheid is, hoor je in dit programma. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. 11 nummers op Close to Home. Elf keer blijft Chuck Mead bij de roots. Hij heeft al de opgedane ervaring, elke langs de weg geleerde les in de studio uitgepakt en gebruikt. Voor I'm Not The Man For The Job wordt er een reggae-ritme geleend. your meager bonuses can only Dat was Chuck Mead met mijn favoriete track. Myra Rowland is ook een zangeres die dicht bij de roots blijft. Met als voorbeeld There's Still A Lot Of Love in San Antonio. Bill Akins scoorde in de jaren 60 een grote hit met het nummer The Birds and the Bees. Dit liedje werd door een groot aantal artiesten gecoverd. Ook op latere leeftijd trad de zanger nog op. Jewel Akins overleed in 2013 op 79-jarige leeftijd. De original van deze week. Let me tell you birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing called love. Let me tell you about the stars. titelsong Soul of the West van de Brit Clint Bradley bestaat alleen uit eigen composities en het is een volledig akoestische aangelegenheid. Out of the west it came like a hurricane into my soul blowing across me, around and above me. The wind of the west sweetly blows over the mountains and under the moon, out on a prairie of blue. Stars shine like diamonds, and night birds sing harmony too. To the soul of the west, on a mountainside, one snowy night I said a prayer. I asked the Lord if He would fix it for me to return back here on my island deep down in the shire on the night when the wind sings its tune. I look above me and watch the clouds traveling through to the soul of the wind. I be yearning to feel the wind on my face? To be back on the mountain with the eagle again. Here on the other side of the great divide, I wonder when I will feel the soul of the West again. Soul of the West. So I keep the dream that's inside of me until the day that I stand beside snow-capped mountainside once again. Maybe this time there'll be some peace of mind. Somebody somewhere will say, You don't have to go back this time. You can stay. With the soul of the West Brothers namen Lovin' Her Was Easier op in 1981. Dit was de derde single van de groep na de hereniging in 1980. Deze versie van Lovin' Her Was Easier werd midden 1981 uitgebracht en werd met een tweede positie de grootste hit voor de groep.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 Wiping out the traces of the people and the places that I've been. that yesterday was something that I never thought. was never gonna end. Loving her was easier than anything I'll ever do again. Loving her was easier than Precious Hearts is een singer-songwriter duo met het country geluid dat je terugbrengt naar de gloriedagen van Nashville. Dit energieke duo nam hun debuut op in de beroemde studio van Willie Nelson in Austin, Texas. Downtown Girl in a Cowboy World. I'm De country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Het weekend van 24 en 25 augustus zindert de Vlaamse kust onder de gritty sounds van country, bluegrass, roots en USA music. Blote voet in het zand of dansend in je boots. Straten en strand van Middelkerken worden gevuld met de fijnste muzikale klanken via maar liefst acht podia. The Young River is een flink aan de weg timmerende groep die er ook optreedt. How did it get so far? Hopeless in the first place. Now look where we are. I will hold my breath, hoping this will last. Dat was Dancing in the Headlights. Ook Jeanette Bodewes en Ramblin' Boots zijn van de partij. Hier alvast een voorproefje. Eerst Jeanette met Don't Call Me From a Honky Tonk. En daarna Wrong Night van de Ramblin' Boots. Daan. country uit eigen land. Als openingsact heeft het Australische trio Wissel Dixie voor tal van overbekende acts geopend. Meer en meer treden ze zelf op de voorgrond. Het heen heeft geresulteerd in een fraai album, waarop ook Dancing Tonight staat. Fresh New Country doing fine. You're stepping on me, but I don't mind dancing tonight. Forget the car, let's take a stroll. Finally, we're all alone. My heart is racing, it sure met de titelsong van het album van de maand Close to Home. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Well, it hits a little close to home. Hits a little close to home. see through my well-constructed lies. And in from the other room, I heard a Hank Williams tune. When he sang that part about a cheating heart, he was talking about me and you. And it hits a little close to home. It's a little close to home. It's a little close to home. honky tonken snel gelegd als je naar Lee and Fisher's Oh No, It's Friday Night Again luistert. Ligt gelijk lekker in het gehoor. Oh. Ik lees op Facebook dat Phil Valdes een must is voor de echte country-liefhebbers. Of het zo is kun je zelf beoordelen bij Heaven Was a Drink of Wine. Wat mij betreft gaan we meer van hem horen. That psychoed out psychologist me about my drinking ways. Every question that he asked me all related back into my childhood days. But if the truth was known, I never took to drinking as long, as long as she was mine. when she left me, I went to hell, and heaven was a drink wine. That good doctor said, Look at all these ink spots and tell me what you see. Can I help it if they all look like? big old broken hearts to me. Yeah, all my friends and kin will tell you what old Phil ain't the drinking time. Oh, but when she left me, I went to hell. even tussenuit voor een thuisbakkie. En dat doe ik samen met Graham Hole. I've been away two days, drove in late last night. Two green mothers got me home kiss a new day, but I stumble around. Jet lag from the days before. The lights are on out in that big blue shed. A breeze blows gentle down the hall. The sounds of a school day battle. From a mother flow pleasant through the wall. getting kids off to school. But those days are oh so distant. Now it's coffee at home. Coffee at home. You're getting dressed, I catch a glimpse of your body. I miss the cup I spilled the sugar You've got one hand on my shoulder, the other around my waist.